10 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Forensische experts hebben het eerste slachtoffer van de vliegramp in Oekraïne geïdentificeerd. Het gaat om iemand met de Nederlandse nationaliteit. Dat heeft het crisisteam in Den Haag bekendgemaakt. Vanavond zijn de voorlopig laatste 38 kisten in de kazerne in Hilversum aangekomen... waar de identificatie van alle slachtoffers van de vliegramp plaatsvindt. Langs de route van Eindhoven naar Hilversum stonden ook nu weer veel mensen die de laatste eer bewezen aan de slachtoffers van vlucht MH17. Bij de ramp kwamen 298 mensen om het leven. Tot nu toe zijn er 227 kisten met stoffelijke resten overgebracht vanuit het rampgebied. Hamas hervatte raketbeschietingen op doelen in Israël vanuit de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging gezegd. Daarmee maakt Hamas een einde aan de gevechtspauze die vanmorgen vroeg begon. Israël was bereid de gevechtspauze met vier uur te verlengen... om meer humanitaire hulp in de Gazastrook mogelijk te maken. Maar Hamas voelde daar niets voor en heeft vanavond tenminste vijf raketten op Israël afgevuurd. De vakbond voor defensiepersoneel, AFNP, vindt dat de uitzending van Nederlandse militairen naar Mali moet worden ingekort. Er is volgens de bond erg veel fijnstof in het land en de militairen zouden er ziek van kunnen worden. In het tv-programma 1 Vandaag zegt een woordvoerder van de vakbond dat dit betekent dat militairen geen zes maanden naar Mali moeten worden gestuurd, maar hoogstens drie maanden. Volgens het ministerie van Defensie is er geen reden voor ongerustheid. Militairen die veel met stof in aanraking komen, krijgen een stofmasker en er worden structureel in Mali metingen uitgevoerd. Op de EK-finale in Budapest hebben de Nederlandse waterpolosters naast het goud gegrepen. Ze verloren van wereldkampioen Spanje. Die waren te sterk voor de Nederlandse vrouwen. Het weer vanavond vooral in het noorden nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 16 graden.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 This is a lie. Resist. Speak truth to power. Do not comply. Do not believe. Do not accept. Do not be afraid. Do not surrender. Do not judge. Do not bear false witness against thy neighbor. Resist. resources. Resist. Resist. When they refuse to pay reparations for 400 years of enslavement of a people. Resist. Speak truth to power. Do not comply. Do not believe. Do not accept. Do not be afraid. Do not surrender. Do not judge. Do not bear false witness against thy neighbor.